uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Detroit is de vroegere topman van Volkswagen... Martin Winterkorn aangeklaagd vanwege zijn rol in het dieselschandaal. Winterkorn wordt beschuldigd van samenzwering... en het overtreden van milieuregels. In 2015 bleek dat Volkswagen jarenlang had gesjoemeld... bij het testen van dieselmotoren voor ze op de markt kwamen. De motoren waren voorzien van software waardoor ze in het laboratorium veel schoner leken dan ze in de praktijk waren. Winterkorn stapte kort daarna op als directeur van Volkswagen. De Franse president Macron heeft in 2016 in het geheim zeker zes maanden lang zijn verkiezingscampagne voorbereid. Hij was toen nog minister van Economische Zaken. Tegen toenmalig president Hollande zei hij destijds geen verdere politieke ambities te hebben. Maar dat was dus niet waar, blijkt uit documenten die in handen zijn van de krant Le Monde. Uit de stukken blijkt onder meer dat hij in mei 2016 voor bijna 25.000 euro een onderzoek liet doen naar zijn imago. De politie heeft in het water in Franeker het lichaam van de 26-jarige Denis Heijnen gevonden. Vanmiddag meldde de politie al dat er een lichaam was gevonden, maar toen kon niet worden bevestigd dat het om Heijnen ging. De man uit Soest was sinds zondag vermist. Volgens de politie is hij verdronken en is er geen sprake van een misdrijf. Heiner verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de jachthaven van Vraneker. Daar werd hij zondagnacht voor het laatst levend gezien. De grote uitslaande brand in de Corneliuskerk in Limmen is grotendeels geblust. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord zegt dat het nablussen nog wel de hele nacht zal duren. De brand ontstond in de vroege avond in het dak van de kerk en heeft het schip grotendeels verwoest. De pastorie en de toren zijn gespaard gebleven. Limmen ligt ter hoogte van Castricum, net ten zuiden van Alkmaar. Het weer vannacht is het helder, het koelt snel af. Op veel plaatsen vriest het morgenochtend een paar graden aan de grond.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 Nou, allerlei soorten stromingen binnen de nieuwheidsmuziek, zo moet ik het zeggen. Twee nieuwe werken ehm, en één nieuw artiest, of groep eigenlijk. Symphonics Orchestra, ja dat kan er nooit één zijn. Music That Tells a Story. Zo uh, eh, kopt het uh, eh, album Hoesje. En bestaat uit twee eh, albums. even kijken, Dreams in Bloom. Daar begint het allemaal mee. Ehm, nou, dat is dan altijd natuurlijk heel gezellig. Eens even kijken. En het tweede album is van Pravoel, een Nederlandse artiest. En die heeft het album Earth Tones gemaakt eh, dit, niet dit jaar, dacht ik eh, vorig jaar.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 I'm Michael Kolitz, Chapman Stick soloist, and you are listening to Peaceful Radio. Hi, you're listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. bir to hold one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co. psychostatic moment, the patchwork starscape curtain is drawn back on judgment, and eyes can almost depict the numberless souls ascending the aurora like moons. Hearts in hand, throneward, a universe's song about to begin a new refrain.